Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de verkiezingen zijn 65.000 briefstemmen niet meegeteld. 70-plussers mochten bij de Tweede Kamerverkiezingen hun stem op de post doen. Maar dat ging niet bij iedereen goed. Ouderen vergaten hun stempas mee te sturen of zelfs het hele stembiljet. Tijdens de verkiezingen werd er al soepeler mee omgegaan, zegt mijn collega Matthijs van der Wiel. Dan bleek de stempas toch in de envelop bij het stembiljet te zitten. Dat mocht toen worden bekeken. Nou, die stemmen hebben wel meegeteld. Maar in de meeste gevallen zaten ze er niet bij. Wij zien dat door het ingrijpen van de minister het aantal terzijdeleggingen, zoals dat heet, gedaald is van zo'n 8 naar, naar deze 6 procent. En dat zijn die 65.000 stemmen waar te veel aan ontbrak om ze mee te kunnen tellen. Anders bij elkaar zijn die goed voor één zetel in de Tweede Kamer. Politieagenten krijgen online online steeds vaker te maken met intimidatie. Het aantal bedreigende en agressieve berichten is in een jaar tijd verdubbeld. ook worden steeds vaker adressen en telefoonnummers van agenten online rondgestrooid. En daar maken ze zich grote zorgen over. Archeologen in Egypte hebben een wel heel bijzondere vondst gedaan. Ze vonden onder het zand een hele stad. Compleet met kamers, gebouwen, paleizen en potten en sieraden. Die stad werd zo'n 3400 jaar geleden gebouwd. Archeologen zijn er blij mee. Zo kunnen ze goed zien hoe het leven toen in Egypte was. In IJsselstein bij Utrecht zijn ze druk met dit. Elke 10 minuten horen ze daar een irritant piepgeluid van de tram die daar rijdt. Ze worden er gek van. Ja, ze janken, de piepend geluid. Eh, ja. Onbegrijpelijk. Het gierende geluid, eh, het, zo'n ja, schaafgeluid, ijzer op ijzer, zeg maar. Van s eh, om zes uur zijn we wakker en om 1 uur eh, gaat de laatste tram nog een keer. Dan kun je vijf uur slapen. Nou, dat is geen, doen zo. De provincie die gaat over de tram heeft de bocht nu ingesmeerd met vet... waardoor het eventjes wat stiller is. Maar een permanente oplossing tegen het gepiep, die is er nog niet. Het weer. In het noorden kan even wat regen vallen. De rest van het land houdt het droog met soms wat zon.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 Nederlanders hebben steeds meer moeite met de maximaal één bezoeker per dag regel. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat minder mensen de coronaregels steunen... en dat ze zich er ook minder aan houden. Bij de Tweede Kamerverkiezingen zijn 65.000 briefstemmen van 70-plussers niet meegeteld... omdat ze fout zijn uitgebracht, blijkt uit onderzoek van de NOS en de Open State Foundation. De meest gemaakte fout is dat de stemplus pas niet was meegestuurd. Sommige bedrijven houden hun personeel thuis in de gaten, zegt vakbond CNV. Met speciale software houden ze bijvoorbeeld bij wanneer iemand is ingelogd... en hoe vaak de toetsen worden aangeslagen. Vooral callcenter-medewerkers hebben ermee te maken. Het weer bewolkt, in het noorden wat regen, elders ook soms zon... bij 8 tot 13 graden.